Kees Groot met het NOS-journaal. De NAM biedt in het Groningse gaswinningsgebied. Directeur Schotman van de NAM reageert daarmee op de conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... dat de maximale opbrengst op de eerste plaats stond en niet de veiligheid van de inwoners. Schotman zegt het ten zeerste te betreuren dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden. De Nederlander Paul R. heeft voor de Duitse rechter bekend dat hij schuldig is aan matchfixing. Hij heeft spelers van de Duitse club St. Pauli omgekocht en vervolgens op de uitslagen van wedstrijden gegokt via wetkantoren in Azië. Ook twee spelers van St. Pauli en een tussenpersoon staan terecht. Het Duitse OM heeft aanwijzingen dat R ook in Nederland wedstrijden heeft gemanipuleerd. VVD en PvdA hebben weer enkele uren met elkaar gepraat over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De partijen zijn al dagen met elkaar in gesprek. PvdA-leider Samsom zei na afloop van het overleg op het torentje dat er voortgang is geboekt, dat het nu echt de goede kant op gaat en dat hij hoopvol is gestemd. De partijen gaan morgen weer verder. Bij Waddingsveen is een schip met duwbakken klem komen te zitten onder de hefbrug over de Gouwen. De brug is beschadigd en instabiel geraakt. Geprobeerd wordt het schip los te krijgen zonder dat er meer schade ontstaat. In een straal van 50 meter rond de brug is alles afgezet. Een douanebeambte die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel had thuis ruim 1,1 miljoen euro liggen. De politie vond het geld bij een huiszoeking in Schravenzande. De douanier van 54 werd vrijdag met zes anderen opgepakt nadat in een container op een schip uit Brazilië 400 kilo cocaïne was ontdekt. Het weer, veel zon, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend wolkenvelden. Later meer zon en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het is een rommelige avondspits in de Randstad. Dat heeft onder andere te maken met de afsluiting van de Koentunnel. Zojuist is weer een rijstrook geopend voor het verkeer richting het noorden. Maar op de A5, Hoofddorp Amsterdam, staat nog veel eh, file tussen knop het Raasdorp en de aansluiting met de A10, 5 kilometer. Bijna een uur vertraging. Andere files die er uitspringen zijn de A2, Amsterdam-Utrecht, tussen Breukelen en utrecht Lage Weide, 6 kilometer. Op de A10 ook een ongeluk aan de zuidkant van de stad, tussen, eh, van het Koenplein naar Watergraafsmeer, tussen de afrit IJmuiden Muiden en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. Stukken autoband liggen op de A16 in de buurt van de Van Brinoorbrug richting Breda. Daar staat 7 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein 11 kilometer. En de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de A16 3 kilometer.